advocaat is de agent tijdens een reis naar Marokko lichamelijk en geestelijk zwaar onder druk gezet, net als zijn familie. De spionageactiviteiten hebben iets meer dan twee jaar geduurd. De Rotterdamse agent stond voor zijn ontslag bekend als een succesvolle Marokkaanse Nederlander. Zo was hij betrokken bij een stageproject voor kansarme jongeren. NOS Teletext is nog altijd onverminderd populair. Meer dan 80% van de bevolking gebruikt Teletext regelmatig... en bijna de helft kijkt dagelijks naar pagina 101. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS... naar aanleiding van de 30ste verjaardag van Teletext vandaag. Jongeren tot 24 jaar gebruiken Teletext naar verhouding het meest. 4 miljoen Nederlanders raadplegen Teletext via internet... en 700.000 via de mobiele telefoon. Snelheid en actualiteit worden gezien als de sterkste punten. Ook wordt NOS Teletext als betrouwbaar gezien. 60% van de Nederlanders zegt dat iets waar is als het op Teletext staat. In de kwartfinale van de Champions League hebben Arsenal en Barcelona gelijk gespeeld. In Londen werd het 2-2. In de tweede helft scoorde Ibrahimovic twee keer voor de Catalanen. Daarna scoorden Walcott en Fabregas voor Arsenal. Fabregas schoot vlak voor tijd vanaf de penaltystip raak. Puyol van Barcelona kreeg een rode kaart. In Milaan won Inter met 1-0 van CSKA Moskou. Milito scoorde op aangeven van Wesley Sneijder. Het weer. Vannacht is het zwaar bewolkt en zijn er perioden met regen. Het koelt af naar een graad of drie. Overdag is het wisselend bewolkt en verspreid over het land komen buien voor... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw.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 De grootste giften kwamen van de Europese Unie en de Verenigde Staten. VN-chef Ban Ki-moon sprak van een goede start. Hij benadrukte dat de toegezegde gelden nu omgezet moeten worden in daadwerkelijke hulp